Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette Golanhoogte zijn zeker tien Israëliërs omgekomen bij een raketaanval. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Er zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in het noorden van de Golanhoogte, dicht bij de grens met Libanon en Syrië. Volgens Israël zit Hezbollah in Libanon achter de aanval, maar Hezbollah ontkent dat. De aanval volgt op een Israëlische raketaanval op doelen in Libanon... waarbij vier militanten omkwamen. Op Texel is vanmiddag een parachutist om het leven gekomen. Zijn parachute zou op grote hoogte in de knoop zijn geraakt. Reddingswerkers hebben de man nog geprobeerd te reanimeren... maar die hulp mocht niet meer baten. Twee maanden geleden overleed ook al iemand bij een parachutesprong op Texel. In de Amerikaanse staat Californië heeft een man een enorme natuurbrand veroorzaakt... door met een brandende auto een natuurgebied in te rijden. Door de droogte en hitte is daardoor 1200 vierkante kilometer in de as gelegd. Zeker 100 gebouwen zijn verbrand en duizenden mensen in het noorden van Californië zijn geëvacueerd. De man zou het opzettelijk hebben gedaan en is aangehouden. Ook in Canada woeden al dagen grote bosbranden. In het dorp Jasper in de provincie Alberta is een derde van alle huizen verwoest. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse waterpolosters een eerste groepswedstrijd gewonnen. Hongarije werd verslagen met 10-8. Ook de Nederlandse hockeymannen wonnen een eerste groepswedstrijd. Tegen Zuid-Afrika werd het 5-3. Geen Nederlandse medaille bij de tijdrit voor vrouwen. De wielrenster Demi Vollering eindigde als vijfde en Ellen van Dijk als elfde. Bij de mannen won de Belg Remco Evenepoel het goud. De Nederlander Daan Hole eindigde als zeventiende. En bij Kano Slalom heeft Martina Wegman zich geplaatst voor de halve finale van de slalom. Joris Otte is daar uitgeschakeld. Het weer in het westen blijft het droog. In de rest van het land kan een enkele bui vallen. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wordt een zomerse dag aan de kust en op de badden. In de rest van het land is er kans op wat stapelwolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt 21 tot 25 graden.